Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De proef met staatswiet gaat definitief door in tien gemeenten. Ministers Grapperhaus en Bruins nemen een advies van een commissie... onder leiding van hoogleraar Knot Nerus daarover over. De deelnemende gemeenten zijn Arnhem, Almere, Breda... Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In die gemeenten zijn in totaal 79 koffieshops. Dat is 14 van alle koffieshops in ons land. In totaal hadden 23 gemeenten zich aangemeld voor het experiment. De politie Noord-Nederland heeft zes mannen opgepakt vanwege fraude met tikkies. Via Marktplaats namen ze contact op met mensen die spullen te koop aanboden. En vervolgens zouden ze met een truc bankgegevens hebben gestolen... en op die manier 100.000 euro hebben buitgemaakt, zegt de politie. Zeker 375 mensen zijn opgelicht. De vernieuwde stint wordt naar verwachting over een maand in gebruik genomen. Dat is later dan de bedoeling was, want de RDW moet de aangepaste boldercar nog wel goedkeuren. De nieuwe versie van de stint heeft onder meer een rolkooi en gordels. De stint werd van de weg gehaald na het ongeluk in Os... waarbij vier kinderen om het leven kwamen. In de strijd om kijkers verlaagt RTL de prijs van zijn streamingdienst Videoland. Wat de nieuwe prijs gaat worden is niet duidelijk. RTL wil de komende jaren tientallen miljoenen gaan investeren in zijn videodienst... om de concurrentie aan te gaan met aanbieders als Netflix en Disney+. Ajax krijgt 20 miljoen euro voor de verkoop van spits Kasper Dolberg. Hij vertrekt naar OGC Nice. De Deen begon in 2016 in Amsterdam, speelde daar 119 wedstrijden... en scoorde 45 keer voor Ajax. Het weer, het blijft droog. Het is tussen de 21 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen zonnig met temperaturen tussen de 21 en 25 graden. En zaterdag zomers met veel zon.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 That's how a superhero learns to fly. understand. we got nothing to hide. It's just love. I've had enough of shy. So let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back desire. No. to a fly.